Jelle Seubring met het NOS Journaal. De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is nog steeds aan de gang. Een 35-jarige gewapende man houdt zijn dochter van vier gegijzeld. De politie probeert met de gijzelnemer te onderhandelen. Het zou mogelijk gaan om een ruzie over de voogdij. Het kind zou eerder op de dag zijn ontvoerd uit het huis van de moeder. Rond 8 uur brak de man met zijn auto door een hek op het vliegveld... en reed het platform van de luchthaven op. Daar gooide hij brandende flessen uit de auto en schoot hij twee keer in de lucht. Het complete vliegveld van Hamburg vanwege de gijzeling. Al de vluchten zijn voorlopig geschrapt. In Heerlen is iemand om het leven gekomen tijdens het abzeilen van een flatgebouw. Door een nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer ten val en overleed aan de verwondingen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Vanaf welke verdieping er werd abgezeild is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan. Na de Israëlische aanval op een ambulance zijn evacuaties uit de Gazastrook stopgezet. Dat meldt het Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van veiligheidsbronnen binnen Gaza. Volgens die bronnen worden vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort getroffen. Die kunnen de Gazastrook via de grens met Egypte niet meer verlaten. Israël zegt de ambulance te hebben aangevallen... omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. In Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco, staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuur in Gaza. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Maar nu Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert... neemt de steun voor de Palestijnen toe. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht is het nat. Komende dag opnieuw regen, maar soms breekt de zon wat door.